uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De burgemeester van de plaats Energodar meldt dat er brand is uitgebroken in de kerncentrale van Zaporizhia. De Russen zouden van alle kanten het vuur hebben geopend op de centrale. Zaporizhia is de grootste kerncentrale van Europa. Op webcambeeld waarop de kerncentrale te zien is... zijn flikkerende lichten te zien, maar onduidelijk is waar brand woedt. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een kantoorgebouw, maar dat is niet bevestigd. De Oekraïense brandweer kan niet uitrukken om de brand te blussen... omdat de Russen nog steeds zouden schieten. Oekraïne en Rusland hebben in de tweede onderhandelingsronde afgesproken... dat er speciale doorgangen komen voor mensen die weg willen uit oorlogsgebied. Er zou gesproken zijn over een tijdelijke wapenstilstand... op plekken waar zulke evacuaties moeten gebeuren... maar nadere informatie ontbreekt. De regering Biden zal de komende tijd coulant zijn voor Oekraïners die nu in de VS zijn. Ze worden niet uitgezet en krijgen automatisch een werkvisum dat 18 maanden geldig blijft, schrijft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Ook de Nederlandse IND kondigde aan de komende tijd coulanter om te gaan met verblijfsaanvragen van Oekraïners. De Duitse bondskanselier Scholz heeft oud-bondskanselier Schreuder opgeroepen... om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. De 74-jarige Schreuder was van 1998 tot 2005 bondskanselier... en is, net als Scholz, lid van de sociaal-democratische SPD. Hij weigert vooralsnog om zijn functies bij Rosneft en Gazprom neer te leggen. En naast de medewerkers van hem zijn uit protest opgestapt... En de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund heeft Schreuder het erenlidmaatschap ontnomen.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 9. 106.9 ZFN is voor jou Vanaf dat ik je zag Was ik meteen verkocht Ik gaf je toe mijn hart Jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op mijn nek Dus neem mij niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Ik neem jou niet voor lief Neem jou niet voor lief Dus neem Let me get a good look at it.